Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanwege de langdurige droogte de afspraken met de verwerkingsindustrie openbreken. Het is nu zo dat de verwerkers zoals frietmakers een lagere prijs mogen betalen voor aardappels als er geen goede friet van gemaakt kan worden. Maar aangezien boeren dit jaar veel minder aardappels oogsten en ze ook erg klein zijn, hebben ze dit jaar veel minder inkomsten. Ze willen daarom met de verwerkingsindustrie nieuwe afspraken maken, maar die ziet er vooralsnog weinig in. Vandaag gaan telers en verwerkers met elkaar praten over de vraag wie er moet opdraaien voor de schade door de droogte. VN-chef Guterres heeft de Saoedische luchtaanval op een bus in Jemen veroordeeld. Hij wil dat er snel een onafhankelijk onderzoek komt. Bij de aanval kwamen tientallen mensen om, onder wie 29 kinderen. Schapenboeren vragen de overheid om financiële steun. Het aantal schapen dat dit jaar al is doodgebeten door wolven is 134. In 2016 waren dat er 21. De boeren willen dat de regering haast maakt met een subsidieregeling... zodat ze voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. De Haagse burgemeester Krikke praat vandaag met justitie en politie over de zelfdoding van PVV-raadslid Willy Dille. Ze heeft haar vakantie afgebroken vanwege Dille's plotselinge overlijden. Krikke bevestigt dat het raadslid bij haar is geweest met het verhaal dat ze is ontvoerd en verkracht door moslims. De storm van vannacht lijkt te zijn meegevallen. Het KNMI heeft code oranje in het hele land ingetrokken. Dat gebeurde al kort voor middernacht. In de uren daarna waren er in het noorden nog wel zware windstoten... maar in de loop van de nacht ging de wind liggen. En dan nog het weer van vandaag. Verspreid over het land buien, soms met onweer. Verder wisselen wolken en zon elkaar af.